Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft een kolencentrale ingenomen in de regio Donetsk. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Russische troepen melden eerder al dat ze de centrale hadden veroverd. Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky bevestigt dat bericht nu. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen... en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne... zoals Gerson, Melitopol en Zaporizhia. Een boer uit de Krimpenerwaard overtrad geen regels toen hij 100 knotwilgen omzaagde. Met hulp van andere boeren werden de bomen vorige maand net onder de knot afgezaagd. Het was een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeente onderzocht de actie en concludeert dat er geen kapvergunning nodig was. Er geen vogels of dieren in gevaar zijn gekomen en er geen wetten zijn overtreden. Wat meespeelt, schrijft Omroep West, is dat de bomen op eigen grond van de boer stonden. De A1 bij Voorst in Gelderland blijft vannacht en waarschijnlijk ook morgenochtend nog dicht. Het afval dat daar is gedumpt bij boerenacties wordt vannacht niet meer opgeruimd. Het komt door intimidaties, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder had bedrijven ingehuurd die het afval zouden opruimen... maar die zijn onder meer telefonisch bedreigd en daarom gestopt met opruimen. Op verschillende snelwegen zijn gisteravond weer branden gesticht. Techbedrijf Meta ziet voor het eerst de omzet dalen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram drijft grotendeels op advertentieinkomsten. Maar die markt zit door de hoge inflatie in het slop. Afgelopen kwartaal was de omzet 1% lager dan een jaar geleden.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 Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem met verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moet dan als altijd En toch te zeggen, ja ik doe het Maar dan vervolgens heb ik spijt Kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend.